Lot Lewin met het NOS Journaal. UNICEF zegt dat 8,5 miljoen kinderen in Syrië onmiddellijk humanitaire hulp nodig hebben. Volgens de organisatie wordt de situatie in vluchtelingenkampen met de winter voor de deur steeds nijpender. Veel vluchtelingen in Syrië kunnen nog altijd niet naar huis. In vluchtelingenkampen, waar ook veel kinderen zitten, is gebrek aan winterkleding en dekens. Ook is er vaak geen verwarming. UNICEF begint daarom een actie om geld in te zamelen voor Syrië. Het gerechtshof in Den Haag heeft een arts die beter bekend staat als de borstendokter veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij heeft volgens de rechter patiënten die voor cosmetische ingrepen naar zijn kliniek kwamen mishandeld en verminkt. De arts verrichtte vooral borstvergrotingen, terwijl hij als gynaecoloog daar niet voor was opgeleid. De rechtbank sprak hem eerder nog vrij. 44% van de broedvogelsoorten in Nederland wordt bedreigd. In Nederland broeden 196 soorten vogels. 87 daarvan staan op de rode lijst van bedreigde soorten. Dat blijkt uit tellingen van Zovon Vogelonderzoek. Sinds 2004 zijn 9 soorten verdwenen uit Nederland... waaronder de klapekster en de goudplevier. 10 andere soorten worden ernstig bedreigd. Dat zijn onder meer de dwergmeeuw, de grauwe kiekendief en de kemphaan. Volgens vogelbescherming komt dat voornamelijk door het gebruik van... In insecticide en de uitstoot van stikstof. SBS6 stopt na vier jaar met het realityprogramma Utopia. In dat programma zitten 15 deelnemers opgesloten op een terrein... waar ze continu worden gevolgd door camera's. Gemiddeld kijken er 600.000 mensen naar. Het programma verdwijnt omdat het huurcontract van het terrein bij Laren niet wordt verlengd. De laatste uitzending is op 1 januari volgend jaar. Het weer dan nog, buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer.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 Van de leg. Ehm, ja, maar in ieder geval, <laughs> goedemiddag en welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live op deze 30 november 2017. De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, vierde jaargang aflevering 87. En we zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En wil je kijken en luisteren tegelijk, dat kan via zfm ehm, ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zometeen met de Rolling Stones en daarna Paul Revere en de Raiders. Veel plezier! lost its appeal. Because when I come back, I heard the bad, bad news. They say our big romance has been getting abused. I'll tell the truth, don't lie to me. Have you been stabbed? piece of my mind. I told you once, I told you twice. Stop your around I'll baby, what I want you to do. Stop your I'm gonna step on you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. If I can't be your one and only man, well, I'm to your dad and give him back your hand. preacher tell the choir stay home. I guess you're the kind of woman that's just bound around. Oh, tell me too. Now don't lie to me. Have you been step, step, step, step, step, step, stepping on me? Tell the truth, child. you been stepping on me. I gotta know in my heart. you been stepping on me. I've been checking all your. Die hoor je niet echt al te vaak in de matchbox Paul Revere en de Raiders. Maar dit waren ze dan toch echt uit 1965 met Steppin' Out. Een van hun allereerste hits in Amerika. Want in Nederland hebben ze het niet gered met dit nummer. Het werd trouwens geproduceerd door Terry Melcher. Die kennen we later ook nog als producent van eh, bijvoorbeeld de Beach Boys. En het is de zoon van Doris Day. Niet verder vertellen. En we begonnen met de eh, Rolling Stones en Street Fight Man uit 1968. Ehm, we gaan eh, wat rustiger aan doen. Doen we altijd naar twee stevige nummers. En dat doen we met de Bee Gees.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 It's only words, and words are all I have. words are all I have to take your heart away. De Bee Gees met een van mijn persoonlijke favorieten, het nummer Words uit 1968. En dan zijn we alweer toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. 30 november 1967. Twee nieuwe binnenkomers maar. 1 op 37 en één op 9. En we beginnen uiteraard met die op 37. In and Out of Love, Diane Ross en The Supremes. eerste nieuwe binnenkomer op 37, Diane Ross and the Supremes en In and Out of Love. En we hadden er maar twee, dus de hoogste nieuwe binnenkomer die staat dan op 9. En die komt van The Beatles met Hello Goodbye. De klapper van de week. week, week. de nieuwe binnenkomer op 30 november 1967. The Beatles en Hello a Goodbye. In 1955 nam Georgia Gibbs het nummer Tweedledee op. En dat werd een grote hit in heel Amerika. Een tweede plek in de Billboard Hot 100. En dat had ze te danken aan het feit dat haar platenmaatschappij... Eh, door heel Amerika uh, distributie had. Eh, in 1954 nam Laverne Baker het nummer op, Tweedledee... maar die had een platenmaatschappij die niet door heel Amerika kwam. Vandaar dat de uitvoering van Laverne geen grote hit werd. Maar het is wel een leuke. dit met eh, haar uitvoering van D. We draaien in Matchbox eh, eh, muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80. Maar als er artiesten zijn die naderhand ook nog muziek maken... dan draaien we dat ook natuurlijk. Want zij hadden hun succes al in die eerdere jaren vergaard.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 Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be better. should be free. This world zou ik maar zeggen. Heaven for Everyone. En dit was Queen uit 1995. Het is bijna half drie en eh, dan gaan we gewoon beginnen met eh, de tip van Willem. En die komt vandaag uit eh, Volendam. En wel van de groep The Cats. Het nummer heet La Diligence. En het was eigenlijk geen plaat die uitgebracht zou worden. Hij werd namelijk opgenomen op verzoek van een discotheek-eigenaar uit Tilburg. Die discotheek heette, heette La Diligence... En hij vond het wel leuk om daar een eh, plaat van te draaien in zijn eigen discotheek natuurlijk. Maar de plaat werd wel een keer gedraaid op Hilversum. En toen werd er meteen eh, heel veel verzoekjes ontvangen eh, om hem in de winkels te laten verschijnen. Dat werd dus een grote hit voor de Cats. Tip van Willem, La Diligence. Take me down in a stagecoach shining from afar. It looks like a star. will lead you through the night, shining from afar. Looks like a star. dancing all night away. Good times are here to stay. dit was eh, de tip van Willem La Diligence van de Cats uit 1983. Maar het origineel, dat komt van 30 eh, jaar eerder. En dat is deze. Maar dit is alleen, <laughs> dit is alleen voor de echte hele oude luisteraars. Het was in hit 55 voor Mieke en zus Zelvera. Goed, gaan we verder met het eh, reguliere programma. Sugar and Spice en dat waren de Searchers. En dan gaan we weer terug naar de jaren 50 met K-Star uit 19, moet ik even kijken, 52. En het nummer heet Comes Along a Love. Comes along a love, suddenly brother, are you happy and excited? Comes along a love, suddenly everywhere you go you feel invited. comes along a love, suddenly every dream you had becomes ignited. You just begin to live. Comes along a love, comes along a love. Suddenly, though you never sang, you're always singing. Comes along a love, suddenly chimes you never heard begin a ringing. Comes along a love, suddenly night and day your heart the love, suddenly everyone around you seems to praise you. Comes along a love, suddenly you discover things that just amaze you. You just begin to live little things no longer phase you. Comes along a love, suddenly everyone around you seems to praise you. Comes along a love, suddenly you discover things that just amaze you. You voormalig alarmschrijver uit 1971. Dit was de Nederlandse groep Focus met eh, House of the King. Eh, de volgende artieste, haar echte naam, althans haar artiestennaam is Kate Bush. Maar er is een eh, hele serie namen van artiesten omgezet in de Friese taal. En Kate Bush die heet in het Fries Klaske Bosma. Hoe het ook zij, dit is Wuthering Heights. was eh, de briljante Klaske Bosma, ofwel Kate Bush... met Wuthering Heights uit de jaren 70. En ook de volgende plaat komt uit de jaren 70. Is weer wat minder bekend van de Kinks, maar toch een hele leuke plaat. Supersonic Rocket Ship. on a and chip, Nobody has to be helped. Nobody needs to be out of sight. Oh, out of sight, man. Ah. Nobody's gonna travel second class at the equality, no suppression of minority. Ships at your disposal if you feel so inclined. alright. Nobody gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Well, alright. Let me take you on a little trip. 1972, The Kings and the Supersonic Rocket Ship. En dan zijn we alweer toe aan een top 100 hit. En dit keer uit het jaar 1963. The Chiffons, One Fine Day. wereldhit uit 63, One Fine Day van de Chiffons. Het is eh, donderdagmiddag en het duurt nog een paar dagen voordat het maandag is.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 Weet je dat ook weer. Eh, de Average White Band die brengt ons naar het nieuws van eh, drie uur. En dat doen ze met Pick Up The Pieces. En dan zijn we weer terug na nieuws en berichten... met het tweede deel van Matchbox.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 mogen verhuizen naar vrienden van hun moeder. De rechter heeft dat besloten... dat